Gert Kluk met het NOS Journaal. Jacques Monash wordt geen lijsttrekker van de door hem opgerichte partij Nieuwe Wegen. Dat valt op te maken uit de serie tweets die hij vanmorgen verstuurde. De kandidatenlijst van Nieuwe Wegen wordt vanmiddag gepresenteerd in Den Haag. Wie de lijst gaat aanvoeren en waarom Monash dat niet zelf doet, wordt dan ook duidelijk. Monash stapt in november uit de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Zijn nieuwe partij is tegen het verhogen van de AOW-leeftijd... en zegt orde te willen scheppen in de migratiechaos. De Duitse autofabrikant BMW is niet onder de indruk van het dreigement van de nieuwe Amerikaanse president Trump. In een krantinterview zei Trump dat BMW in de VS een flinke importheffing moet betalen als het zijn auto's laat bouwen in een nieuwe fabriek in Mexico. BMW zegt dat die fabriek er gewoon komt. Het concern benadrukt dat de auto's die in Mexico van de band rollen bestemd zijn voor de wereldmarkt en niet alleen de VS. In het krantinterview herhaalde Trump dat hij de NAVO achterhaald vindt, een opmerking die positief is ontvangen door de Russische regering. NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg reageerde bezorgd. Leerlingen van het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch krijgen slachtofferhulp na de zelfdoding van een docent. Die sprong vanmorgen van het dak van de school. Een aantal leerlingen zou dat hebben gezien. De herdenkingen en vieringen op 4 en 5 mei hebben dit jaar als thema de kracht van het persoonlijke verhaal. Schrijver Anniette van der Zeil houdt de voordracht tijdens de herdenking in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, meldt het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Met het thema wil het comité laten zien dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. Op 5 mei begint de Nationale Bevrijdingsviering in het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem. En op 14 plekken in het land zijn festivals. De viering eindigt zoals gebruikelijk met het 5 mei-concert op de Amstel. Het weer in Brabant en Limburg hardnekkig gemist, op andere plaatsen geregeld zon. Het wordt min 1 graden in de mist tot plus 3 vlak aan zee.